In die tijd overleden er 500 mensen meer dan normaal, meldt het CBS. Uit eerder onderzoek van het CBS bleek al dat hoge temperaturen voor meer sterfte zorgen. Elke graad meer leidt tot 30 extra sterfgevallen per week. Rijkswaterstaat controleert vanaf vandaag extra op het springen van bruggen, stijgers en kades. Met mooi weer springen vooral jongeren geregeld vanaf een brug in een rivier. Daarbij zijn de afgelopen twee jaar 22 doden gevallen. De klap waarmee op het water terechtkomt kan aankomen alsof je op beton springt, waarschuwt Rijkswaterstaat. Ook kan een sterke stroming gevaarlijk zijn en liggen soms obstakels in een rivier. Het springen is verboden en er staat een boete op van 90 euro. De regering van India moet veel krachtiger optreden tegen de toename van eerwraak in het land. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Cijfers over de afgelopen jaren wijzen uit dat er alleen al in drie noordelijke deelstaten jaarlijks 900 moorden uit eerwraak worden gepleegd. En volgens Human Rights Watch neemt dat aantal snel toe. Het geweld wordt gerechtvaardigd door bepaalde dorpsraden. Die vaardigen decreten uit die een huwelijk met bijvoorbeeld iemand uit een andere kaste afkeuren. Volgens Human Rights Watch moet de Indiaanse regering de wetten aanscherpen. De Belgische koningin Fabiola krijgt ook dit jaar extra bescherming tijdens het nationaal défilé overmorgen in Brussel. De ernst van de doodsbedreigingen aan haar adres is niet afgenomen, zeggen de veiligheidsdiensten. Wel hebben haar bewakers haar volgens Belgische media gevraagd om niet meer te provoceren. Vorig jaar zwaaide Fabiola tijdens het défilé met een appel. Met die verwijzing naar het verhaal van Willem Tel reageerde ze op bedreigingen dat ze met een kruisboog zou worden doodgeschoten. Het weer vrij zonnig en droog, vooral in het noorden.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 know you make me feel. You know you make me feel so real. I love you more than your sex appeal. Cause you're that, that, that, that, that, that girl. That, that, that, that, that, that girl. That, that, that, that, that, that girl. That, that, that, that, that, that girl. het ritme